Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Groningse plaats Baflo is bij een schietpartij een politieagent omgekomen. Een tweede agent is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat er een verdachte is gearresteerd. Om 12 uur geven politie en justitie een persconferentie. Er zijn berichten dat de agenten in Buffalo reageerden op een melding van geweld en bij aankomst werden beschoten. Twee belangrijke bezuinigingen in het onderwijs worden uitgesteld. Het gaat om een boete voor studenten met meer dan een jaar studievertraging en om de korting op het passend onderwijs voor kinderen met stoornissen als ADHD. De SGP, die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, had op het uitstel aangedrongen. Beide maatregelen gaan niet al dit jaar in, maar pas in 2012. De Amerikaanse regering gaat fors korten op de uitgaven. De komende twaalf jaar gaat het om 4000 miljard dollar als het aan president Obama ligt. Hij wil daardoor over vier jaar al het begrotingstekort hebben teruggebracht tot 2,5 procent. Daartoe wordt bezuinigd op defensie en de medische voorzieningen voor armen en ouderen. In de Amsterdam Arena zijn 35.000 mensen afgekomen op de benefietavond voor Japan. Die betaalden 5 euro per persoon voor optredens van onder meer Jan Smit en de toppers. En daarna werd een benefietwedstrijd gespeeld tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu S-Puls. De opbrengst wordt onder meer besteed aan medicijnen en dekens en het bouwen van opvangcentra. Schalke 04 en Real Madrid zijn door naar de halve finales van de Champions League. Schalke won opnieuw van titelverdediger Internationale met 2-1. En Real versloeg voor de tweede keer Tottenham Hotspur met 1-0. Schalke speelt in de halve finale tegen Manchester United. Real komt uit tegen FC Barcelona. Dan het weer nog in het zuiden en westen wolkenvelden, elders vrij helder en minima rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking, middagtemperatuur ligt dan tussen 12 graden aan zee en 16 in het binnenland.